Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen in Uvalde kenden de schutter die een bloedbad aanrichtte op een basisschool. Er komen steeds meer details naar buiten over de schutter van 18... die anderhalve dag geleden 19 kinderen en twee leraren doodschoot in de Amerikaanse staat Texas. Correspondent Marieke de Vries is in Joveldi en zij vertelt dat de dader een lokale was. Opgegroeid in Joveldi, veel mensen kennen hem dus ook. Het was een, ja, toch een getroubleerde periode waar hij in terecht was gekomen. Vroeger op school, op de lagere school, werd hij al wel gepest. Eh, hij slist een beetje, hij had een andere kledingstijl. En je zag toen hij richting middelbare school ging dat hij zich steeds meer isoleerde, steeds meer terugtrok. Vlak voordat hij het bloedbad aanrichtte schoot de jongen zijn oma neer. Hij werd na zijn daad doodgeschoten door de politie. Politieagenten hebben in eh, de Oost-Oekraïnse stad Lysychansk minstens 150 mensen begraven in een massagraf, zegt de gouverneur van de regio Lugansk. Hij wil de doden na de oorlog alsnog een nette begrafenis geven. In het massagraf liggen slachtoffers van Russische beschietingen en mensen die een natuurlijke dood zijn gestorven. We hoeven niet bang te zijn dat het apenpokkenvirus zich net zo snel verspreidt als corona. Volgens deskundigen is daarvoor nauw contact nodig met iemand die de apenpokken heeft. Reden voor paniek is er dus niet. Ook is de ziekte zelden dodelijk. De deskundigen denken dat apenpokken nu zo groot in het nieuws is door de coronacrisis en alles wat met virussen te maken heeft. Het is voor de zoveelste keer dit jaar hartstikke druk op Schiphol. Door personeelstekorten bij bagageafhandelaars en beveiligers lopen de wachttijden snel op. Dan komen vandaag ook nog eens de vakantiegangers voor het hemelvaartsweekend bij. Het advies is dan ook, kom ruim van tevoren naar Schiphol, zodat je je vlucht niet mist. Maar deze verslaggever van NA Nieuws denkt daar iets anders over. Er werd gezegd dat er zes uur rijen waren op het nieuws. Ik denk, ik moet op tijd zijn. laat ik nou even een tip geven, dan ook aan de kijkers. Als je dat doet, zo vroeg komen, dan kom je eigenlijk in de rij met de mensen die wel op tijd zijn. Dus eigenlijk maak je het nu drukker. Eh, hebben jullie daarover nagedacht? Nee. Ik heb er wel over nagedacht, maar ik denk wel dat eh, ja, ah. voor ons gewoon beter is dat we op tijd zijn. Op Schiphol gaan komende zomer andere regels gelden voor de start- en landingsrechten van vliegtuigmaatschappijen. Die aanpassing moet ervoor zorgen dat er in de zomervakantie veel minder vluchten vertrekken. Het weer een prima hemelvaartsdag vandaag. Blijft overal zo goed als droog. Af en toe zon, dan weer bewolkt en niet koud. 17 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Grote drukte op de N9 vanuit Den Helder naar Amstelveen. Voor Akersloot nu een kwartier tot 20 minuten vertraging vanaf knooppunt Kooimeer. En dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je vertraging is nu 20 minuten. Wat verder opvalt is de Markerwaarddijk. de N307 vanuit Enkhuizen naar Lelystad.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 Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten beweegt alles nu in slow-mo Mensen zien me lachen dan rij ik zo solo, zo zo Aan het einde van de dag, dan rij ik zo solo, zo Baby, ik besef de hele wereld heeft gezien. Ik was niet altijd even clean. Ik weet dat ik je niet verdien. Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd. Ik was mee. Nu huil ik als een kind. Geloof me, karma is een bitch. Nu ben je liever solo, baby, liever alleen toch hoop ik ergens dat jij me vergeet. En als ik kijk op de crème is het net of je leeft. Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen. Gesprekken met mezelf in deze polo. En daarbuiten beweegt alles nu in slow Mensen zien me lachen op de foto. polo En naar buiten beweegt alles nu in slow-mo Mensen zien me lachen op de foto Aan het einde van de dag dan rij ik zo get higher. You think you're going insane. And you're almost crazy. drives you mad.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 Rotterdam, die Heek Airport, vraagt supporters om niet naar het vliegveld te komen... om Feyenoord te verwelkomen. De spelers komen daar vanmiddag aan na de verloren Conference League finale in Tirana tegen AS Roma... Acteur en theaterregisseur Gijs de Lange is overleden. Hij is bij het grote publiek bekend van het jeugdprogramma Het Klokhuis... waar hij onder andere de vieze kok speelde. Gijs de Lange was 65 jaar. Het weer, vooral langs de kust regelmatig zon. Tot de avond zo goed als droog.